Mariel Hageman met het NOS Journaal. De Europese beurzen hebben de dag afgesloten met stevige winsten. Het koersverloop werd sterk bepaald door het nieuws over Griekenland. Toen duidelijk werd dat premier Papandreou bereid is af te zien van een referendum over het Europese reddingsplan, liepen de winsten op. De AEX-index sloot 2,1% hoger en in Frankfurt, Londen en Parijs lagen de winsten tussen 1,1 en 2,8%. In het museum in Dortmund heeft een schoonmaakster een deel van een kunstwerk weggepoetst. Volgens restaurateurs is het werk van de Duitse kunstenaar Martin Kippenberger onherstelbaar beschadigd. Het werk bestaat uit een manshoge toren van houten platen. Onderaan zit een bak met een vuilwitte kalkvlek. Die vlek is door de schoonmaakster weggepoetst. Het werk is voor 800.000 euro verzekerd. De schoonmakers in het museum moeten 20 centimeter afstand houden van de kunstwerken. De Hells Angels moeten hun clubhuis en twee loodsen in Amsterdam toch afbreken. De motorclub heeft een rechtszaak over de kwestie verloren. De vergunning voor de gebouwen is al sinds 2003 verlopen en de gemeente weigert de nieuwe omdat hij er zelf wil gaan bouwen. Volgens de Angels heeft Amsterdam altijd gezegd dat het clubhuis en de loodsen zullen worden gedoogd. Maar volgens de rechtbank is daar geen bewijs voor. Voor de kust bij Stellendam is het na vier uur gelukt om een verdwaalde potvis terug in zee te duwen. Het dier van ruim 12 meter lang lag voor de kust op een zandplaat en was er slecht aan toe. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij heeft het verzwakte dier de goede kant op gedwongen door hem met een reddingsboot te duwen. Gevreesd werd dat het dier niet te redden was omdat hij erg in de war leek. Maar inmiddels is de potvis naar dieper water gezwommen. Het weer vanavond en vannacht wat lichte regen of motregen. Morgen bewolkt en af en toe wat regen. Het wordt zo'n 16 graden. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De avondspits is nog niet voorbij. Er staan nog files van 4 kilometer en langer op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Voor knooppunt Nes 5 kilometer en voor Brugge 4. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en knooppunt Del 5. Op de A4 daarna Amsterdam voor zoete Wouden 4 kilometer. A4 van Amsterdam naar Den Haag voor Zoeterwoude 6. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 4. Op de A10 Noord richting Zaanstad voor afrit Volendam 8. De A12 Den Haag richting Arnhem bij Utrecht tussen Knoop het Oude Rijn en Bunnik 6 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Rotterdam Centrum 4. En de langste file staat op de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen afrit Maren en de Uithof 12 kilometer na een ongeluk.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 so I need a girl to ride, ride, ride, I need a girl to make my life. I need a girl who's mine, all mine. in my life. I just want you to be my baby, girl. I need you to be my baby.